spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Frankrijk gaat het Front National van Marine Le Pen aan kop bij de regionale verkiezingen, blijkt uit de exit polls. De partij zou rond de 30% van de stemmen hebben gekregen. Op de tweede plaats staan de Republikeinen van oud-president Sarkozy met 27% van de stemmen. De regerende Socialistische Partij van president Hollande werd derde met 23% van de stemmen. De regionale verkiezingen worden vooral gezien als graadmeter voor de presidentsverkiezingen van 2017. Volgende week is de tweede ronde, daar mogen alleen de grootste partijen aan meedoen. De Oostenrijkse dirigent Nicolas Arnoncourt stopt ermee. In een brief aan zijn publiek schrijft hij dat zijn fysieke krachten hem dwingen om af te zien van zijn plannen voor de toekomst. De orkestleider van 86 kwam regelmatig in Nederland. Hij was bijna 40 jaar gastdirigent bij het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. In 2000 werd Arnon Koor zelfs tot eregastdirigent benoemd. In een studentenwijk in Athene zijn rellen uitgebroken tussen jongeren en de mobiele eenheid. Activisten gooiden met cocktails en stenen naar de politie. Auto's, kiosken en vuilnisbakken werden in brand gestoken. De rellen ontstonden na een herdenkingsmars voor een scholier die zeven jaar geleden werd doodgeschoten door een politieman. Sindsdien wordt hij elk jaar herdacht door studenten en linkse partijen. Tijdens die herdenkingen was het vaker onrustig in de Griekse hoofdstad. Jimmy Carter is kankervrij verklaard. De oud-president van Amerika zei dat tijdens een kerkbijeenkomst in de Amerikaanse staat Georgia. In augustus maakte de 91-jarige Carter bekend dat hij meerdere hersentumoren had en dat hij chemotherapie zou krijgen. Jimmy Carter was tussen 1977 en 1981 president van Amerika. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Het weer, vanuit het westen wordt het langzaam droger en de wind neemt flink af. Het koelt vannacht af naar 6 tot 9 graden. Morgen eerst nog lokaal een bui, daarna droog met af en toe zon en een graad of 11.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 Ja, de laatste is de laatste reguliere uitzending. En dan gaan we over op eh, tal van kerstwerkjes die ook gemaakt zijn door uh, New Age muziekartiesten. Maar vooralsnog een nieuwe cd van eh, David Lans en Christine Amari. En deze cd, overigens een hele mooie cd, stemmig. Silhouettes of Love. Veel luisterplezier. erase my promise. just cold. Love is my Messiah. Tears that turn to pearls. My heart's on fire. Beyond the mysteries and unto every star. Oh, I could never be, never be apart from thee. who it's carry me Love is our family. is thee. can be ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.